Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De Iraanse president Ahmadinejad is begonnen aan een rondreis door Latijns-Amerika. Hij is nu in Venezuela, waar hij een bezoek brengt aan president Chavez. Ahmadinejad werd verwelkomd door een delegatie van 100 man. In een speech legde Chavez de oproep van de VS om alle contacten met Iran te verbreken naast zich neer. Hij voegde eraan toe dat Latijns-Amerika nooit meer zal knielen voor de Yankees. Ahmadinejad zoekt in Latijns-Amerika bondgenoten om zich te verweren tegen verscherpte sancties van het Westen. De EU bereikte onlangs een principeakkoord over de boycott van Iraanse olie. Ahmadinejad zal ook nog afreizen naar Cuba, Nicaragua en Ecuador. Twee Nederlandse vrouwen die op een oranje tandem door Argentinië reisden... zijn bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Op een weg in het midden van het land werden ze geschept door een vrachtauto. De 29-jarige chauffeur is gearresteerd. Volgens de trucker staken de vrouwen plotseling de weg over. De politie houdt het voor mogelijk dat ze door de wind de weg op zijn geblazen, maar sluit ook niet uit dat de chauffeur in slaap is gevallen. De twee vrouwen van 45 en 48 maakten sinds 19 december een fietstocht van acht weken door Argentinië. Eerder reden ze op hun oranje tandem door Azië, Australië en de VS. De Engelse voetbalclub Liverpool is voor de derde keer in korte tijd in opspraak geraakt. Middenvelder en international Stuart Downing is gisternacht samen met een vrouw opgepakt. Ze zouden in een pub zijn ex-vriendin hebben mishandeld. Liverpool kwam de afgelopen week ook al negatief in het nieuws door twee racistische incidenten. Aanvaller Luis Suarez werd voor acht wedstrijden geschorst omdat hij in een wedstrijd tegen Manchester United zeven keer neger tegen Patrice Evra had gezegd. En een supporter van Liverpool ging zich vrijdag te buiten aan een racistische scheldpartij tegen een speler van Oldham Athletic. Dan het weer, overwegend bewolkt, plaatselijk wat regen. Minima tussen 3 en 6 graden. Overdag bewolkt en lichte regen of motregen.